Ruim 30 van de jongeren die te maken hebben met jeugdzorg... zegt dat er niet genoeg naar hen wordt geluisterd. Ze voelen zich niet echt serieus genomen, blijkt uit een onderzoek van Defence for Children. Daarin werd de kinderen gevraagd welke ervaringen ze hebben met de jeugdzorg. Iets meer dan 70 zegt dat de gezinsvoogd niet altijd goed bereikbaar is... en eigenlijk een assistent nodig heeft. Verder zegt 60 van de jongeren dat er geen deskundige met ze heeft gepraat... voordat ze uit huis werden geplaatst. Zelfstandige ondernemers krijgen een vertegenwoordiger in de Sociaal-Economische Raad, de SER. De belangen van ZZP'ers worden de komende twee jaar behartigd door de voorzitter van het platform Zelfstandige Ondernemers, Esther Raads-Koster. ZZP'ers zijn zelfstandige ondernemers zonder personeel. Daarvan zijn er zo'n 650.000. Op veel plaatsen is een groot tekort aan goede stallingsruimte voor een fiets. Vooral in stadscentra, bij basisscholen en bij sportvelden is de nood hoog. Dat stelt de Fietsersbond na een onderzoek in 43 gemeenten. Verder kan op veel plaatsen de fiets niet goed worden vastgezet aan een rek. Daardoor neemt de kans op fietsendiefstal toe, zegt de Fietsersbond. Onbekenden hebben vorige week een strooptocht gehouden langs vier kerken in Noord-Holland. In Hoorn, Medemblik, Wervershoof en Middenmeer werd bij kerken ingebroken, waarbij vooral geld en apparatuur werden meegenomen. In één kerk hebben de inbrekers sieraden geroofd van een opgebaard lichaam. Op het WK Hockey in India heeft Duitsland de halve finale bereikt. De Olympische kampioen en titelverdediger, versloeg in de laatste groepswedstrijd Nieuw-Zeeland met 5-2. Nederland zit in dezelfde pool en speelt nu zijn laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Een gelijkspel is genoeg om als eerste in de pool te eindigen. Als dat lukt speelt Oranje donderdag in de halve finale tegen Engeland. Het weer... Overwegend zonnig en droog, vanmiddag een graad of 5. Vannacht minima tussen 0 en min 7. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journal.